Nog steeds wonen ongeveer een miljoen mensen in tenten of onder zeildoeken. Bijkomend probleem is ook de cholera. Het weer, veel bewolking en vanuit het zuiden periode met regen. Het is 3 graden in het noordoosten en 6 in Zeeland.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 maar onder meer in schoonheidsklinieken en op internet zijn ze ook te krijgen als afslankmiddel. Artsen, klinieken, apothekers en websites riskeren een boete van maximaal 150.000 euro. In grote delen van Duitsland zijn de wegen spiegelglad. In Berlijn raakten zeker 180 mensen gewond, onder meer door valpartijen. De brandweer sprak van een noodsituatie... Het aantal oproepen was 50% hoger dan op een normale dag. Verder moesten tientallen vluchten van en naar Berlijn geannuleerd worden. Aanvankelijk had alleen het noorden veel last van de ijzel, waar op sommige plekken een ijslaag lag van 2 centimeter dik. Later trok de ijzel naar het zuiden van Duitsland... en daardoor is het nu vooral glad in het oosten en in het zuiden. De jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert blijft voorlopig in voorarrest. De rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd met 60 dagen. De jeugdtrainer van 19 werd eind november gearresteerd. Hij zou jongens tussen de 12 en 14 jaar via internet hebben gevraagd om zich uit te kleden voor de webcam. De trainer zou verder kinderporno in bezit hebben gehad. De man had na zijn aanhouding al een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Voetbalcoach Bert van Marwijk krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Een jaarlijkse prijs voor mensen die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. De jury vond dat 2010 een jaar was.